Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het stadion in Hannover dat vanavond werd ontruimd is geen springstof gevonden. Ook is niemand gearresteerd. Wel gelden tot morgen vroeg verscherpte veiligheidsmaatregelen in de stad. Op een persconferentie zei de Duitse minister de Maizière dat hij de beslissing heeft genomen om de oefenwedstrijd Duitsland-Nederland niet door te laten gaan, nadat er een serieuze tip was binnengekomen over een mogelijke aanslag. Het terreurgevaar gold voor de hele stad. Ook een grote concertzaal in Hannover werd ontruimd en een aantal metrostations was afgesloten. De KNVB is geschrokken en betreurt het dat de voetbalwedstrijd niet door kon gaan. Het is zeer verdrietig dat onze maatschappij als gevolg van de terreuraanslagen zo alert moet zijn, zegt KNVB-directeur Van Oostveen. De spelers zijn nu op weg naar huis. Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten in de kustgebieden. Voor Zuid- en Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt daarom vanaf 11 uur code oranje. Er kunnen dan windstoten voorkomen van 100 tot 115 km per uur. Voor de rest van het land geldt code geel voor windstoten tot 90 km per uur. Later vannacht nemen de windstoten in kracht af, meldt het Weerinstituut. Inmiddels zijn bij de brandweer al bijna 100 schademeldingen als gevolg van de storm. De meeste meldingen komen uit Zeeland en Zuid-Holland. In Zaandam is een opvanglocatie voor vluchtelingen ontruimd. De tenten waarin de asielzoekers wonen zijn mogelijk niet bestand tegen de storm. De 500 vluchtelingen worden opgevangen in twee sporthallen in Zaandam. De Franse politie zoekt een tweede voortvluchtige verdachte die nauw betrokken was bij de aanslagen in Parijs. Dat zeggen drie Franse functionarissen tegen persbureau AP. Ze willen anoniem blijven. De identiteit van de tweede verdachte en zijn rol bij de aanslagen is niet bekend. De bronnen zeggen alleen dat de verdachte er rechtstreeks bij betrokken was. Het weer, het regent, de wind is eerst zuidwest, later westelijk en neemt fors toe. Langs de westkust komt een westerstorm te staan. Vannacht komt het mogelijk even tot zware storm. In het binnenland mogelijk zware windstoten. Morgen vroeg gaat de wind even liggen, maar s'avonds wordt het aan zee weer stormachtig. En het wordt morgen 13 graden.